Op de beurs in Japan is de Nikkei-index bij de opening direct 5% gedaald. Een uur geleden ging de aandelenbeurs voor het eerst weer open sinds de aardbeving en de tsunami. De beurs eindigde vrijdag vlak na de natuurramp ook met verlies. Dat is nu nog verder opgelopen. De Nikkei-index is onder de 10.000 punten grens gekomen en staat daarmee op het laagste niveau sinds november. De Japanse centrale bank steekt 7 biljoen yen in de geldmarkt om de zwaarste klappen voor de Japanse economie mee op te kunnen vangen. Dat is omgerekend zo'n 61 miljard euro. Gevreesd wordt dat op de lange termijn de effecten van de aardbeving op de beurs nog groter zullen zijn. Japan kampt nog steeds met grote problemen bij een kerncentrale in de buurt van Fukushima. Zaterdag was daar een explosie in een van de reactoren en voor een tweede wordt nog steeds gevreesd. De radioactiviteit die bij de centrale wordt gemeten heeft opnieuw de toegestane waarden overschreden. Maar het Japanse nucleaire agentschap zegt dat de waarden nog niet zo hoog zijn dat voor een explosie moet worden gevreesd. Na de aardbeving van vrijdag heeft de kerncentrale problemen met de koeling. In een straal van 20 kilometer zijn een kleine 200.000 mensen geëvacueerd. Ongelukken met nucleaire installaties worden gerangschikt volgens een schaal van 1 tot 7. Op deze INES-schaal scoren de problemen in Japan een 4. Tsjernobyl in 1986 had een 7.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 ZFM.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 so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 leven. Wat met potlood staat geschetst, kan met kleur.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 是。 van